Mariel Hageman met het NOS Journaal. De Amerikaanse luchtmacht heeft in Lust een aanval uitgevoerd met een onbemand vliegtuigje. Het Pentagon heeft het doelwit niet bekendgemaakt. Twee dagen geleden keurde president Obama aanvallen met deze zogenoemde Predators goed. Er zijn in Libië nu twee van die vliegtuigjes beschikbaar. De Predators kunnen 24 uur achter elkaar in de lucht blijven en aanvallen uitvoeren op de grondroepen van de Libische leider Gaddafi. Twee Syrische parlementariërs hebben hun zetels opgegeven. Ze protesteren zo tegen het geweld dat het regime van president Assad gebruikt tegen demonstranten. Internationale media melden op basis van ooggetuigen dat in Syrië vandaag al zeker 15 demonstranten zijn omgekomen. Ordentroepen schoten opnieuw met scherp. Tienduizenden mensen kwamen vanochtend op verschillende plaatsen bijeen om de slachtoffers van gisteren te begraven. Toen schoten ordentroepen meer dan 100 betogers dood. Minister Donner vindt het niet nodig dat alle automatische brandmelders onmiddellijk de brandweer alarmeren. Het komt volgens hem te vaak voor dat de brandweer voor niets uitrukt. In 98% van de gevallen is een loos alarm. Donner wil het doorgeven van de meldingen alleen nog verplichten voor gebouwen waar mensen zich moeilijk in veiligheid kunnen brengen. Zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen en crèches. Noord-Nederlandse garnalenvissers varen de komende vier weken niet uit. Ook hun Duitse en Deense collega's blijven in de haven.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 Eh, hier in de studio en eh, nu komt ze toch wel een beetje terug. Luna en uh, Famos de la Playa. Wat een heerlijk zomerplaatje en dat past ook echt bij dit weer hè Rudy. Wat een heerlijke week was dit. Zeker weten. Het is zo, zo lekker. Iedereen is vrolijk. Je wordt vrolijk wakker en dat is zo lekker hè. Alle vrouwen zijn mooi met dit weer. Dat is, dat is echt zo. <laughs> Dat is echt serieus zo. <laughs> ja, het, ja weet je wat het op mij echt opvalt? met dit weer zijn alle vrouwen gewoon mooi. En, niet alle, Roy. Nee, oké. Okay, <laughs> maar heel veel wel. En dan zie je ze in de winter en denk je van, nou, dat eh, valt best wel tegen. <laughs> Ik vind jij ook nu knapper. Ja? Nee. Nee? Nee, grapje. Ah. <laughs> hey, ehm, je hebt een lekkere week gehad of niet? Ja, het was eh, zeker een eh, heerlijke weekje. En ja, het hele van de zon natuurlijk genoten. neem aan, jij, aan jouw kleurtje ook Oh, je ziet het ook? Ja. Ja, ja, ja. ja. ja. Ik ben eh, veel eh, buiten geweest. Eh, vorige week bleker dus. Ja, nou ja. Ik was vorige... Ik ben, ja, ik ben veel buiten geweest. je buiten gehad, gevoetbald en dat soort dingetjes. Ja. Dus ja, ik, ik geschilderd. Je hebt geschilderd? Ja, op het Gassersplein hier. Wat dus heb je geschilderd dan? Ja, dat kan ik niet op de radio zeggen. Maar ik moest iets, ik moest iets schilderen op het Gassersplein. Je bent toch niet met graffiti bezig, hè? Nee, <laughs> dat niet. Dat hoort wel uit skate-event die eraan zit Oké. Oh ja, tuurlijk. Ja, daar ben ik ook even geweest op de skatebaan. Om even live te kijken van eh, hoe het eh, allemaal eh, in elkaar gaat geflanst worden. Want zoals iedereen weet, vorige week of twee weken <laughs> geleden vertelde ik dat dat de skate event op het... op de skatebaan bij de Van doorgaat voor, als kinderactiviteit voor de meivakantie. Hartstikke leuk. En ja, daar hoort ook graffiti bij. Dus over graffiti gesproken. Wie weet kunnen we daar ook nog wel wat mee gaan doen. Dus we zijn ook druk bezig in volle gang. Maar hoe was Dus jouw weekje was ook lekker? Mijn weekje was heerlijk. Heerlijk. En in entertainment ook, dus eh, we hebben heel veel te bespreken deze uitzending. Ja, en eh, wat gaan we deze uitzending doen? Nou, we gaan sowieso Poster Henry even bellen. Ja, dat gaan we zeker doen. Kijken of hij nou wel aan het barbecue is. En eh, we gaan ook even bellen met de nieuwe we of de weekwinnaar van vorige week. Danny Nicolai. Niet La, maar ja. Ehm, die gaan we proberen te bellen. Ik heb geen afspraak met hem. Dus we gaan hem gewoon even proberen te bellen. Vertel even wat hij, waarvan hij bekend is. Tenminste, waar hij misschien van bekend wordt. Ja, van de vijfde topper, hè? Yes, eh, Dus eh, ze zijn eh, bezig met de zoektocht naar de vijfde topper. En waar heel veel bekende mensen aan meedoen, maar ook onbekende mensen. Waaronder ook de Zandvoortse Dindy, hè, die we vorige week hebben laten horen. En ze staat gewoon op nummer 27. Dus eh, van de, de, de, de, honderden inzendingen tot nummer 27. Dus dat is wel knap. En ehm, ja, Danny eh, die heeft ook meegedaan. En eh, die stond steeds op nummer 1. En die is dus ook naar geworden afgelopen week. Nu is er alweer een nieuwe. Wesley is dat geworden. Die kent nog niemand. En we proberen die over twee weken in de uitzending te hebben. Maar zometeen proberen we eerst Danny even te bellen. En ehm, ja, voor de rest een nieuwe single van de Toppers gaan we deze uitzending ja, laten horen. Veel nieuwe muziek. Waaronder de nieuwe single van Jacqueline Govert en Alan Clark. Ook de nieuwe van Crystal, Bottles heet hij. En ehm, ik heb wel een grappig fragment gevonden van uh, uh, Dumpert, stond op dumpert.nl. Een, ehm, ja, een man die speelt piano, maar die speelt allemaal eh, hardcore classics van vroeger. Dus Rainbow in the Sky, eh, ik Have You Ever Been Mellow en dat soort dingen. En wat we ook nog even gaan beluisteren is... Ja, er is een soort nieuwe Paul Potts, maar dan iets anders. <laughs> Opgedoken in, in, ehm, in, in, Engeland. Greatest But Got Talent was het. Ja. Michael Collins heet hij en hij doet fast car van uh, Tracy Chapman. Enorm knap. Ja, ik ben benieuwd. Ja, heel erg leuk. Nou, en dan eh, natuurlijk heel veel zomerse muziek, want dat eh, past er natuurlijk helemaal bij. Ik doe gewoon mijn zonnebril op. Ja, ik doe het ook hoor. En we gaan uh, even swingen hier bij CFM. Je luistert naar Entertainment View met Maskenada. Maskenada. Black bees came to make it hotter. We beat the box.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 walking around Ah, zie je het daar voor je? Terwijl de barbecue nog nasmeelt en de zon ondergaat. En je draait dit nummer, dat is toch lekker? De originele versie van dit nummer was al zeker lekker, maar eh, toen, eh, toen hoorde ik eigenlijk deze lounge remix. Als die opzet terwijl de zon langzaam ondergaat, is het natuurlijk heerlijk. En daarvoor hoorde je natuurlijk eh, Sergio Mendes en de, de Black Eyed Peace. En die eh, Sergio Mendes, ehm, <clears throat> het liedje is al wat langer, of wat ouder eigenlijk. Hij eh, nam dit nummer op in 1966 met zijn band Brazil 66. En had er, eh, ja, hoe kan het ook anders, een regelrechte wereldhit mee. Sergio maakte nog decennia lang platen en uh, Maskenade kent vele, vele uitvoeringen. In 2006 kwam een nieuw album van Sergio uit, genaamd Timeless. Hierop natuurlijk met veel meer samenwerking. Maar deze nog wel het bekendste Sergio Mendes samen met de Black Eyed Peas. En zometeen natuurlijk de nieuwe single van de toppers. En natuurlijk het interview met Danny Nicolai. been going my way and though I need you here You clear my mind All the time And baby The way you move me its crazy It's like you see right through me and make it easier history will have to brand new scene. This new sensation, let the music van de toppers. De nieuwe single die gratis te downloaden is via www.5minuten.tv. Waar ook trouwens auditie voor gedaan kan worden om vijfde toppen te worden. Ik moet u alleen helaas <laughs> teleurstellen. Het beloofde interview met Danny Nicolai eh, moet waarschijnlijk eventjes wachten. Want eh, het telefoonnummer is een keertje kwijt. Wat een vreselijke plaat.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 Ah. Lekker zeg, Jonathan Jeremiah hier bij Entertainment View en eh, dit was Happiness. Ik vertel aan het begin van de uitzending over uh, een of andere gast die heeft meegedaan met Britain's Cut Talent. Ik heb het hier over eh, Michael Collins nou ja, nog niet heel bekend, maar eh, hij ziet eruit. Nou, hij, laten we zeggen, hij komt eh, eh, een auditie doen en normaal kleed je heel netjes. Nou ja, hij heeft een oranje trui aan en gewoon een lijkt wel een joggingbroek. En hij werkt bij een, een computerbedrijf. Nou, dan zou je denken, nou dat wordt niet heel erg succesvol. Totdat hij gaat zingen.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 it's fast enough so we can fly away We gotta make a decision Or we can stay here, live and die this way Remember we were driving Driving in your car Speed was so fast, felt like I was drunk The city lights stayed out for us Your arm felt nice wrapped around my shoulder And I, I Had a feeling that I belong And I had a feeling I can be someone, be someone, be someone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 ci sta. Che idea. Vale idea. È maliziosa ma saprà tenere a bada un super Un po' come te. E poi che avresti di speciale che in un altro non K there, K there. Quality there. Balla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 my cloud again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 The world ain't so dull, man, it's all is so 这。 Van Dikhout en eh, Stil in Mei. En daarvoor de Lief en eh, Wonder Woman. Ook, eh, ook zo'n lekker plaatje, vooral met het zomerse weer. Ja. Crystal, ken je vast wel, bekend van de hit um, The Golden Days, heeft een nieuwe single uit en die is oh zo lekker. En de single heet Battles. You were cool, yes you were. zegt Stevie Wonder. En isn't she lovely? En we gaan even een kort een aantal berichten doornemen. Roy van Buringen. Ja, Rudy Nicolaila. um, <laughs> ehm, ja, Frans-Duits verovert de troonpositie met een eigen single. Eh, Frans-Duits heeft met zijn single Morgen is pas morgen de eerste plek behaald in de single top 100. Dit heeft dit is de eerste keer in zijn carrière dat de volkszanger de hitlijsten aanvoert. Het nummer is geschreven door Nick Schilder en Roel van Velzen voor het even kijken, Waalkaderfeest. Een jaarlijks evenement van aan de Waal met het slotconcert van Duits op, eh, op 28 eh, mei. Ja, die Franse tijd doet het toch zo ontzettend knap, hè? Ja, die, die eh, heeft natuurlijk al eh, vaak hoog in die hitlijsten gezeten. Maar dit keer op nummer 1. Ja, leuk. En het volgende, eh, Kane. Weinig bands kunnen wel een hele avond vullen zonder alleen maar, ja, met eigenlijk alleen maar singles te draaien. er is één band die dat eigenlijk wel kan en dat is dus Kane. De Haagse rockband hield vrijdagavond in het Rotterdamse Ahoy met gemak 2,5 uur lang het publiek zoet met al hun hits nou, dit concert werd gaan houden naar aanleiding van een eh, verzamelalbum van alle uitgebrachte Kane-singles. En eh, ze staan dus drie keer in Ahoy en ze zijn alle drie gewoon uitverkocht en terecht. Eh, singles Only Concerten, zo heet het. De band eh, trapte de show van vrijdag af met eh, Where Did I Go Now, waarna de een hit naar de andere volgde. Rain Down Me, Hold On The World, So Glad You Made It, Damn Those Eyes en No Surrender. De band oogde energiek en had er duidelijk zin in en er was een videowal over de gehele breedte van het podium opgezet en een scherm waarop foto's en de band door de jaren heen werden geprojecteerd. En Ben Sanders stond in het eh, voorprogramma, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Want eh, dat, dat heeft hij natuurlijk eh, gewonnen bij de Voice of Holland. Nog even één berichtje gewoon. Joop van den Ende maakt een theaterversie van Rocky. Joop van den Ende en Sylvester Stallone werken samen met een musicalversie van de film Rocky. Het... Ehm, dat zegt de woordvoerder van Stage Entertainment, het eh, productiebedrijf van Van de Ende. Rocky betekende in 1976 eh, eh, de doorbraak voor Van Stallone voor het grote publiek. Even over Kane dus nog. in 2004 brachten ze het album What If uit. En er staat één nummer op en dat hebben ze toch wel goed gezien. My best wasn't good enough. Let's say I'm feeling better Let's say I'm feeling fine Let's say I gave you all I had And now I'm out of time And it aches and it hurts And it burns Oh, it kills me Tick-tock, you don't stop You don't fade, you just stay you call me baby Just don't pretend you care Save your sorry for yourself When Judas takes you there And he will take you there oh, yeah. Once I really believed There was nothing out there for the lost and lonely But a voice in my head kept banging on terecht hoor dat ze drie keer Ahoy hebben volgekregen. Kane and My Best Wasn't Good Enough. En eh, wat een heerlijke plaat is dat. Zometeen zijn we terug naar het nieuws ehm, met onder andere het uh, tweede uur popstar Henry. Ook een leuk fragment van een, eh, van een man die ehm, allemaal klassiekers, hardcore klassiekers uit de jaren 90 nadoet. Dat allemaal met zijn piano. Dat is zometeen, maar nu eerst gaan we een nummer, misschien wel een kleine guilty pleasure van me. Miley Cyrus. Ik schaam er toch een beetje voor, maar ik vind het wel lekker. Party in the USA. I hopped up the plane at LAX with a dream, my cardigan. Welcome to the land of fame excess. Am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time. Look to my right and I see the Hollywood sign. This is all so crazy. Everybody seems so famous. My tummy's club in my taxi cab everybody's looking at me now Like who's that chick that's rocking kicks She gotta be from out of town So hard with my girls on around me It's definitely not a Nashville party Cause all I see is the letters I guess I never got the memo My tummy's